Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op bijna steeds de ESBL-bacterie. E dat heeft te maken met overmatig antibiotica-gebruik. De pluimveesector zou het gebruik daarvan terugdringen, maar volgens onderzoek van de Consumentenbond is dat nog niet genoeg gebeurd. De overheid wil dat het antibiotica-gebruik uiteindelijk voor de helft wordt verminderd. Vrijwel alle kip uit intensieve veeteelt heeft de ESBL-bacterie. Biologische kip is iets minder vaak besmet. De gemiddelde werkloosheid in de 17 eurolanden lag afgelopen jaar op 10,4 procent. Dat is het hoogste percentage werklozen in de eurozone sinds de invoering van de euro in 1999. De grootste stijgingen waren in Griekenland, Cyprus en Spanje. In die landen is rond 20% van de beroepsbevolking werkloos. Oostenrijk heeft het laagste percentage, 4,1%. Wilde zwijnen en damherten mogen worden afgeschoten als ze de provincie Utrecht binnenkomen. Edelherten mogen wel komen, maar dan maximaal 200. Volgens Utrecht is er geen plek meer voor de dieren in de dichtbevolkte provincie. Erten vormen een gevaar voor het verkeer en de zwijnen veroorzaken veel landbouwschade. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de stroomstoringen in Rotterdam. Daarbij wordt ook gekeken naar de investeringen in en het onderhoud van het netwerk. Dat heeft netbeheerder Stedin afgesproken met de wethouder. Dit naar aanleiding van de recente stroomstoringen in Rotterdam. Over twee maanden worden de eerste resultaten verwacht. In Friesland worden vanmiddag bijna alle poldergemalen uitgezet. Volgens het waterschap zijn de weersomstandigheden ideaal voor de aangroei van ijs. De komende 10 dagen wordt een stabiele vorstperiode verwacht. 95% van de gemalen staat om 3 uur vanmiddag stil, waardoor het water in sloten, meren en kanalen tot rust komt. De ijsvereniging in het Groningse Noordlaren houdt vanavond de eerste marathon op natuurijs. Het weer zonnig en droog. Het is min 3 in het noordoosten en rond het vriespunt in het zuidwesten. Bij een stevige oostenwind voelt het schraal aan. Vanavond gaat de temperatuur snel naar beneden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. En op de A28 tussen Assen en Hogeveen.